Dat melden verschillende media op grond van bronnen binnen het bedrijf. Sinds de lancering eind juni stromen de klachten over de nieuwste versie van de iPhone binnen. Er zijn veel problemen met het bereik van het toestel. De antennes zitten verwerkt in de buitenrand. Wanneer het toestel in de hand wordt gehouden kunnen de antennes contact met elkaar maken en valt het bereik weg. Veel deskundigen spreken over een ontwerpfout. Volgens ingewijden heeft de directie van Apple niet genoeg tijd genomen om het toestel te testen. Het bedrijf geeft later vandaag een persconferentie over de problemen met de iPhone 4. Het toestel is nog niet in Nederland verkrijgbaar. In Noord-Irak zijn zeker 29 mensen omgekomen bij een brand in een hotel. Minstens 22 mensen raakten gewond. De brand woedde urenlang in het Soma Hotel in het centrum van de Iraakse stad Sulaimania. Volgens getuigen vielen drie mensen dood nadat ze uit het hotelraam waren gesprongen om aan het vuur te ontsnappen. Onder de doden zijn ook buitenlanders, zegt de Iraakse politie. Het zou om vier Amerikanen, een Canadees en gasten uit Bangladesh en enkele Afrikaanse landen gaan plaatselijke autoriteiten sluiten terrorisme uit en zeggen dat de hotelbrand waarschijnlijk is ontstaan door kortsluiting. Een pastoor uit Opdam in Noord-Holland is geschorst omdat hij afgelopen zondag een speciale oranje mis heeft gehouden. Voorafgaand aan de WK-finale droeg pastoor Vlaar een oranje gewaad, zong hij een oranje lied en hing de kerk vol met voetbalvlaggetjes. In het gebed vroeg hij om verbondenheid en teamgeest in het Nederlands elftal. Bisschop Punt van Haarlem vindt de speciale WK-mis ongepast. Hij heeft de pastoor uit Opdam van zijn priesterlijke taken ontheven en hem een bezinningsperiode opgelegd. Volgens het bisdom is Vlaar al eerder op het matje geroepen... omdat hij de heilige Eucharistie vermengde met wereldse evenementen. Het weer, het is nu nog zonnig, later vandaag bewolking, mogelijk een lichte bui.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 Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify.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 het ritme van ZFM.